Het onderzoek was opgezet om kwaliteitseisen te testen, maar toonde volgens de minister onverwacht aan dat geen enkele afdeling aan alle eisen voldoet. Zo zijn artsassistenten en verpleegkundigen niet altijd goed ingewerkt en bieden sommige ziekenhuizen geen reanimatietrainingen aan de artsassistenten. Klink eist nu van de ziekenhuis dat elke afdeling spoedeisende hulp permanent over een arts beschikt. De epidemie van de Mexicaanse griep is volgens het RIVM voorbij. Op dit moment hebben 41 op de 100.000 mensen griepverschijnselen en dat ligt onder de grens van 51 waarbij van een epidemie wordt gesproken. Het RIVM baseert zich op cijfers van huisartsen in het hele land. Nederland is 10 weken in de greep van de Mexicaanse griep geweest. Sinds het uitbreken ervan zijn 51 mensen eraan overleden. In de meeste gevallen waren ze al ziek. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het plan van president Obama voor de hervorming van het gezondheidsstelsel. Dat is geen verrassing. Maandags besloot de Senaat al tot stemming over te gaan. De Senaat heeft 24 dagen achtereen over het plan gediscussieerd. Daarmee was dit het langste Senaatsdebat ooit. De 58 democraten en twee onafhankelijke senatoren stemden voor. De 39 aanwezige republikeinen waren tegen. Eerder keurde het Huis van Afgevaardigden de hervorming van het gezondheidsstelsel goed. Beide huizen van het Amerikaanse parlement hebben wijzigingen aangebracht. Daarom moeten beide versies in elkaar worden geschoven en door het congres worden goedgekeurd. Het weer in verband met IJssel adviseert de ANWB om vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 11 uur niet de weg op te gaan. De ijzel begint volgens het KNMI in het zuiden en kan zich in de loop van de avond snel over het land verspreiden.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 But you're not answering the phone. flame. If you see me coming, I'll look away. verwarming staat op zes. Een asbak vol met beuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn. Geen kaart of brief kreeg ik, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn moet ik daarmee? Als jij vandaag niet bij me bent. Allang wilde je weg, maar hiervoor had je nooit een argument. Ik wilde jou niet kwijt, vooral niet in een maand waarin je overal aan denkt.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 sweet. Two hearts are thrilling in spite of the chill and the weather. Love knows no season, love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring.